Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het bezoek van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun drie dochters aan Zwolle is afgelopen. Aan het eind hield de jarige koning een toespraak waarin hij Zwolle bedankte voor de geweldige ontvangst. Het koninklijke gezin arriveerde rond 11 uur in de Overijsselse hoofdstad... en maakte een wandeling en een boottocht door de binnenstad. Er werden veel handen geschud en optredens bekeken. Popster Typhoon was de slotact. Hij wist de mensenmassa flink in beweging te krijgen. De viering van Koningsdag in Zwolle verliep droog, met zelfs nu en dan zon. Terreurverdachte Salah Abdeslam is vanochtend in Frankrijk voorgeleid aan de onderzoeksrechters in het Paleis van Justitie. Abdeslam werd vanochtend door België uitgeleverd aan Frankrijk waar hij iets na negen uur aankwam. Volgens de Franse minister van Justitie wordt Abdeslam in isolatie gezet in een gevangenis in de regio Parijs. Abdeslam werd in maart in de Belgische gemeente Molenbeek opgepakt. Hij is de belangrijkste nog levende verdachte van de aanslagen in Parijs november vorig jaar. Een jongen van 17 uit het Belgische Mechelen heeft bekend dat hij achter een aantal valse bommeldingen zit. Dat melden Belgische media. De jongen werd maandag aangehouden na zes bommeldingen op scholen in Mechelen. 4000 leerlingen werden toen geëvacueerd. Nadat het loze alarm bleek, werd de tiener opgepakt. Hij zou ook hebben toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor valse bommeldingen in februari op drie treinstations in Leuven, Mechelen en Brugge. Het is nog onduidelijk waarom hij het deed. Het weer, hier en daar kunnen nog pittige buien vallen, mogelijk met hagel en onweer. Later vanmiddag neemt de buigheid af en breekt de zon wat vaker door. Bij een stevige noordwestenwind is het tussen de 8 en 10 graden.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 You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware.